Annet Schut met het NOS Journaal. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Israël. In Tel Aviv en Jeruzalem klinkt het luchtalarm en zijn explosies gehoord. Dat meldt persbureau Reuters op basis van getuigen. Het Israëlische leger heeft inwoners opgeroepen naar de schuilkelders te gaan. Afgelopen avond voerde Iran ook aanvallen uit. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, zegt het Israëlische Rode Kruis. Israël zegt dat het ondertussen doorgaat met het bestoken van militaire doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Die stad ligt al uren onder zwaar Israëlisch vuur. In de Amerikaanse staat Washington D.C. is een militaire parade bezig. President Trump deed die parade zichzelf cadeau. en werd vandaag 79 jaar. Een militaire parade was een lang gekoesterde wens van Trump. Ruim 7000 militairen en meer dan 100 tanks doen mee aan de optocht. Officieel is de parade om te vieren dat het leger 250 jaar bestaat. Tegenstanders van Trump grijpen de parade ook aan voor protest tegen zijn beleid. Honderdduizenden mensen zijn de straat op gegaan. De 18e editie van de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek is gewonnen door Olivier van Beemen. De onderzoeksjournalist kreeg de prijs voor zijn boek Ondernemers in het Wild over een club witte weldoeners in Afrika. De jury noemt het boek een knap staaltje onderzoeksjournalistiek. Kickbokser Rico Verhoeven heeft voor de derde keer, dertiende keer... met succes zijn wereldtitel verdedigd. De Brabantse kickbokser was afgelopen avond in Rotterdam... te sterk voor de Rus Artem Fakitov. Na vijf rondes werd Verhoeven door de jury unaniem als winnaar aangewezen. Meer dan 12.000 kickbokliefhebbers waren afgereisd naar Rotterdam. Het weer. Vannacht raakt het bewolkt en kunnen in het binnenland nog wat buien vallen.